Zes uur. Kirsten Klomp met het journaal. Bij een uitslaande brand in een huis in Winterswijk zijn twee mensen omgekomen. Het zijn twee mannen van 60 en 37, een vader en een zoon. De brandweer heeft ze uit het huis gehaald en ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd om ze te reanimeren. Kort daarna zijn de twee overleden. De moeder van het gezin wist op tijd weg te komen. De brand brak rond half vier vannacht uit in de slaapkamer. Het vuur is inmiddels onder controle. Voor de Libische kust zijn gisteren zeker 30 bootvluchtelingen verdronken. 500 anderen zijn door de Libische kustwacht van boord gehaald van verschillende schepen. Ook bij Sicilië zijn weer honderden migranten uit Afrika opgepikt. Deze week is de vluchtelingenstroom uit Libië weer op gang gekomen. In vijf dagen tijd zijn in de straat van Sicilië wel 5000 vluchtelingen gered. In Amersfoort is een buschauffeur overvallen en bedreigd met een kapmes. Drie jongens stapten de bus binnen en sloegen met het mes op de betaaltafel. Ze gingen er vandoor met een klein bedrag. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Busbedrijf Connection heeft aangifte gedaan. Veel busmaatschappijen willen contant geld in de bus het liefst afschaffen, maar volgens de wet kan dat nog niet. OV-bedrijf Arriva wil zo snel mogelijk in gesprek met betrokken partijen om dat toch te realiseren. In Amsterdam verkoopt vervoerbedrijf GVB al geen dagkaarten meer in de bus. Sivan Hassan is bij de WK Indoor Atletiek in Portland wereldkampioene geworden op de 1500 meter. De atlete, die sinds 2013 voor Nederland uitkomt, bleef drie concurrenten uit Ethiopië voor. Het is voor het eerst dat Hassan goud pakt op een WK. het is Daphne Schippers niet gelukt het goud binnen te slepen op de 60 meter, maar ze pakte wel de zilveren medaille. De Amerikaanse Barbara Pierre won de race, zij was 200ste van een seconde sneller.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 Won't believe, won't believe, won't believe it, baby. She put me through. This is why I just can't get it with you. Thought that she was the one for me. Till I found out she was on her creep. want to see your face whenever I I look at you.